Oh, and that's why I wanna tell you that I love you very much. Oh, even though I don't always show, you know. to draw the line. And still, this question keeps on spinning in my mind. Nadat iemand 18 jaar bombrieven verstuurde, werd hij eindelijk op 3 april 1996 uh, eh, de Juna-bomber Theodor uh, Kaczynski gearresteerd. Oftewel, we zijn begonnen met de geschiedenisles van 3 april in het verleden. Want op zondag 3 april 1977 gaan de landen van de Benelux voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog weer over op de zomertijd. En op woensdag 3 april 1974 ontvangt de ouders van ontvoerde Patricia Hurst een bandje waarop zij verklaart zich te hebben aangesloten bij haar ontvoerders. Het Symbioonse Bevrijdingsleger. En op zondag 3 april 1966 brengt de Russische Leona 10 voor de eerste keer, uh, Leona 10, voor de eerste keer een ruimtesonde in baan van de maan. Nou ja, op donderdag 3 april 1952 gaat koningin Juliana voor het Amerikaanse congres een pleidooi voor de wereldvrede. En Jozef Stalin wordt op maandag 3 april 1922 benoemd tot secretaris-generaal voor de communistische partij van de Sovjet-Unie. Het is nog even dat je het allemaal weet. Nou, er is niet alleen dingen gebeurd op 3 april, er zijn ook mensen jarig op 3 april. De Duitse tennisser Tommy Haas is 32 jaar geworden. Jonathan Stark, Amerikaans tennisser, 39 jaar. Duits tennisser, <laughs> ja, Bernd Karbacher, 42 jaar. Ik heb wat met die tennissers vandaag. Nou, dan gaan we even over naar eh, Bavo. Die is 52 jaar geworden, ons Nederlands cabaretier. En Martine van Os is 53 jaar geworden. Nederlands popzanger van de Dijk, Huub van der Lubbe, is 57 geworden. En Jaap de Hoop Nederlands CDA-politicus, 62 jaar alweer. Nederlands zanger van BZN, ja, is Rob, jouw favoriet, Jan Keizer, 61 jaar. Eh, Wim Deetman, ook CDA-politicus, is 65 geworden. En de Canadese popmuzikant van de band, Richard Manuel, is in 1944 geboren. Die zou vandaag jarig zijn, maar die is in 1986 alweer overleden. Nederlands zanger Tol Hansen is ook overleden op maandag 29 april 2002. Die zou ook vandaag jarig zijn. Die is gekomen uit 1940. En Virgil is vandaag jarig. Niet Virgil Barnes hier we kennen, nee Virgil Grissom, een Amerikaans astronaut. Die zou vandaag jarig zijn, maar die is helaas in 28 januari 1967 overleden. Maar dat mag ook wel als je in 1926 al geboren bent. your dreams fade away. Such a view when your morning eyes still shaking of the night. A silent wish I can't keep locked inside. It's better than rain. It's better than rain. Look at me. A brand new smile. there's no empty space. Now, yesterday's aside, this time and place, there's only you and I. Though the wind will try to carry you away, please stay. It's better than rain. light appear to warm your face. Clear the shadows away, and in their place, there's only mooie versie van Ilse de Lange, Better Than The Rain. Dat hoorde je bij mij. En daarvoor hoorde je natuurlijk... Eh, nou, ik weet het niet meer, want Daniel had een beetje mijn computer onder de zeep geholpen. Maar dat maakt niet uit. Two Brothers on the Fourth Floor. Ze zijn nou weer bezig, maar dan onder een andere naam, onder hun eigen namen. Ik heb nog geen nieuwe nummers van ze gehoord, alleen de nummers die ze vroeger maakten in deze periode.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 Anyway, it's called, um, it's called Hey Little Rich Girl. you good rich girl where there's a go Hey, little rich girl, you've been away for so long. And now, little rich girl, I wrote you in this song. Ooh, Winehouse hoorde je. Met Hey Little Rich Girl. Samen met Zelon. En voor de Two Brothers on the Fourth Floor met Dreams. Een mooi applausje krijgen ze erbij. Dat doen ze goed. Oh. Eh, de bioscoop top 10. Daar zijn we ook wel weer aan toe. Salomon Kane, een actiefilm uit Frankrijk op nummer 10. Nou, de Salomon Kane is een krijger uit de 16e eeuw die vervloekt is door zijn eigen gruweldaden uit het verleden. Hij zweert dat hij nooit meer het zwaard zal heffen. Nou, als de donkere macht het land bedreigt, komt hij toch terug op dit besluit en gaat hij de strijd ermee aan. 104 minuten zal deze film duren. First Mission op nummer 9, een drama uit Argentinië. Met Aniek Vijver bijvoorbeeld, met Tigo Gernand. Op nummer 8, The Book of Eli, een actiefilm uit Amerika. Op nummer 7, Shudder's Island, een dramafilm uit Amerika. En een thriller, niet uit Amerika, maar uit Zweden. Millennium 3, gerechtigheid. Nou, Lisbeth, Lisbeth Sellender wordt zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht... waarna zij wordt beschuldigd van een drievoudige moord. Blomfist probeert politie en aanklagers te overtuigen van haar onschuld. Hij gaat op, zoek naar, uit, hij gaat op onderzoek uit naar het verleden van Lisbeth... en ontdekt een samenswering van allerhoogste plan. Samen gaan ze op jacht naar gerechtigheid en de, en de waarheid... Op nummer 5 Nanny McVie en The Big Bang. Op nummer 4 From Paris With Love. Avatar op nummer 3. Op nummer 2 de mooie film van Dear John. En op nummer 1 Hoe kan het ook anders? Alice in Wonderland. De avonturenfilm in, eh, uit Amerika. Nou, Alice in Wonderland kennen we allemaal van de Disney film. Maar mocht je hem nou niet goed kennen... Uh, eh, gaat, het is even anders, want Alice is nou 17 jaar oud... Als ze plotseling een aanzoek krijgt op een feestje van de Victoriaans, in een Victoriaans landhuis... voor de ogen van honderden verwaande soci vlucht ze weg. Ze volgt een wit konijn, valt in zijn hol en komt na tien jaar afwezigheid weer terecht in Wonderland. Ze ze herinnert zich echter niets meer van haar laatste bezoek. Ze wordt even anders. En hij kan ook in 3D gekeken worden en dat is ook een mooie. Maar dat moet je maar even kijken in welke bioscopen dat kan. Ik weet in ieder geval dat in Zandvoort hoe Teminem Draak is. Op donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, maandag en woensdag om half twee. En dagelijks om vier uur. Alice in Wonderland is hem. Donderdag, zaterdag, zondag, maandag en dinsdag om 7 uur.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 Sie holt jeden Volk, sie hat nur gelacht. Sie hat ein Stereo, Plattenspieler an und das Wohnzimmerlicht ausgemacht. Und die eure Rock'n'Roll-Schein ist klappert. mooi. zit door mijn cd-collectie heen te kijken. Ik zeg, zeg tegen Rob, Spider Murphy King, wat is dat nou weer voor een band? Ik zeg, die ken ik helemaal. Nee, die mag je niet draaien. Ik denk, nou, dat is echt herrie. Dus eh, ik zet gewoon een nummer op. Rock en Roll Rendezvous hoorde je. Was eigenlijk nog een best mooi nummer ook. Maar haar wou uh, schandaal in uh, eh, Rozenburg, een schandaal om Rosie draaien ervan. Maar dat hoor je wel tussen 2 en 5, denk ik, zomaar. Rob, toch? Klopt. Dat is mooi, klopt. Albert Jan, wat heb je nou weer meegenomen? Nou, zet hem maar gauw op. Harder Dan Ik Hebben Kan. Speciaal voor albert door albert opgezet. Maar dit keer niet op vinyl, maar gewoon vanuit de computer. Want deze beste man heeft verzaakt. Maar normaal gesproken doe ik natuurlijk... Eh, <laughs> nee, dat is niet waar. Niet verzaakt, dat is onzin natuurlijk. Maar normaal gesproken heb ik eh, in het eerste uur één of twee plaatjes van hem vanaf vinyl. Die hij meeneemt. En er zijn hele leuke meenemen deze week. Maar hij komt wat later, hij is wat vertraagd. Is niks aan de hand. Want hij is zo'n grote fan van Bluff. Nou, absoluut niet dus. Daar heb ik even Bluff opgezet. Nou, we gaan op naar het nieuws van 1 uur.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 Die sanctie is nu ingetrokken omdat de onderwijsinspectie zegt dat de school zich weer aan de regels houdt. Wel blijft de inspectie het onderwijs in de gaten houden, omdat Assidiek nog te boek staat als een zwakke school. Eerder dit jaar besloot de gemeente Amsterdam ook al de subsidie te hervatten aan de Assidiek school. Onder die naam vallen vier Amsterdamse basisscholen die al jaren onder verscherpt toezicht van de inspectie staan. In Irak zijn 25 mensen vermoord bij een aanval op hun dorp. Mannen in lege uniformen vielen het plaatsje ten zuiden van Bagdad midden in de nacht binnen. De slachtoffers werden naar buiten gestuurd en door het hoofd geschoten. In het dorp wonen Soenieten die samen met de Amerikanen tegen Al-Qaeda strijden. In Afghanistan hebben Duitse militairen per ongeluk tenminste vijf Afghaanse bondgenoten doodgeschoten. De Duitsers openden het vuur toen twee auto's niet wilden stoppen. Later bleek dat erin Afghaanse militairen zaten. Het incident gebeurde in het noorden van Afghanistan waar al urenlang werd gevochten met de Taliban. Daarbij kwamen een paar uur eerder drie Duitsers om het leven. Tulpen zijn met Pasen populair. De afgelopen week werden er bijna 76 miljoen geveild. 7 miljoen meer dan vorig jaar. zijn bij de meeste winkels waarschijnlijk wel wat duurder dan vorig jaar. De prijs is gestegen met anderhalve cent per steel. Voor Nederlanders en Britten is een bosje bloemen het populairste cadeau met Pasen, zegt het productschap Tuinbouw. De Duitsers kopen liever taart, gebak of snoep. Het weer. Veel bewolking en geregeld buien, mogelijk met hagel en windstoten. Vanmiddag is het een graad of 10. Ook morgen veel buien. Tweede paasdag wordt het zonniger. Dit was het NOS. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid